Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederlandse piloten van Ryanair willen vrijdag staken. Dat heeft hun vakbond VNV bekendgemaakt. Die piloten sluiten zich aan bij stakingen in Duitsland, Zweden, België en Ierland. Ryanair probeert de staking via een kort geding te verbieden. Mocht die wel doorgaan, dan kunnen Nederlandse vakantiegangers waarschijnlijk niet vertrekken vanaf Schiphol, Eindhoven en Maastricht. En ook niet van bijvoorbeeld Wezen in Duitsland en Brussel-Charleroi. De Nederlandse piloten eisen onder meer dat Ryanair het Nederlands arbeidsrecht toepast op ze en niet het Iers recht. Dat biedt minder bescherming. Twee mannen uit Culemborg en Veendam hebben tot twee jaar cel gekregen voor hun aandeel in een groot raakporno-netwerk. Daarin wisselden mannen naaktfoto's uit van honderden Nederlandse meisjes en vrouwen. De twee veroordeelden van 32 en 36 waren aan die foto's gekomen door iCloud-accounts te hacken. Ze hebben zich ook schuldig gemaakt aan identiteitsfraude. Ze stuurden e-mails naar meisjes waarin ze zich voordeden als fotograaf en vroegen om naaktfoto's of foto's in lingerie. De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon is voor vijf weken geschorst. De renner van Sky krijgt die straf van de Internationale Wielerunie... omdat hij in de Tour de France een klap heeft uitgedeeld aan een andere renner. Moscon was door de organisatie al meteen uit de Ronde van Frankrijk gezet. Zwemster Femke Heemskerk heeft bij het EK Zwemmen in Glasgow de zilveren medaille gewonnen op de 100 meter vrije slag. De Zweedse Sarah Sjöström won. Celine van Duin won eerder goud bij het EK Schoonspringen op het onderdeel Toeren was dat. En het weer, eh, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan in het noorden nog een buitje vallen. De eerste uren is het nog boven de 20 graden. Morgen is het eerst droog. De temperaturen liggen tussen de 25 en de 28 graden. Vanaf de middag vanuit het zuiden buien en onweer. Tegen de avond zijn die in het hele land. En dan is er ook kans op zware windstoten.